5 uur. Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. Honderden vluchtelingen zijn de grens tussen Griekenland en Macedonië overgestoken. De meeste komen uit Syrië en Afghanistan en willen via Macedonië naar West-Europa om daar asiel aan te vragen. Eerder werden ze tegengehouden door de Macedonische politie die daarbij ook traangas gebruikte. Daarbij zouden ook mensen gewond zijn geraakt. Premier Rutte zou dolgraag weer lijsttrekker worden van de VVD als hij vandaag zou moeten beslissen. Maar voegde hij eraan toe, dat is niet aan de orde. Hij neemt het besluit een half jaar voor de verkiezingen. Rutte reageerde op vragen van journalisten over zijn geloofwaardigheid. Omdat hij woensdag in het debat over Griekenland door de oppositie fel werd aangevallen. Omdat hij verkiezingsbeloften zou hebben gebroken. De uitslag van de Griekse verkiezingen heeft geen gevolgen voor de uitvoering van het Europese steunprogramma. De Europese Commissie zegt dat Griekenland zich moet houden aan het hervormingsprogramma dat de huidige regering heeft afgesproken met de internationale geldschieters. Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem zei eerder ongeveer hetzelfde. Turkije gaat op 1 november opnieuw naar de stembus. De vervroegde verkiezingen zijn nodig omdat er na de verkiezingen van juni geen regering kon worden gevormd. De regerende AK-partij van president Erdogan verloor toen de absolute meerderheid, maar bleef de grootste partij. Het lukte alleen niet om een coalitie te vormen. PSV'er Jurgen Locaria staat zaterdag niet in de selectie voor de wedstrijd tegen Heerenveen. Hij kwam vandaag zonder wat te zeggen niet opdagen bij de training krijgt ook een boete. Locaria staat niet in de basis van PSV en wil weg bij de club. Maar PSV wil de spits niet laten gaan. Het weer, flink wat zon, alleen in het westen en noordwesten nog wolkenvelden. Vanavond in het westen ook opklaringen. Minima vannacht rond een graad of 15. Het weekend is zomers met middags 25 tot 27 graden. Zondag later bewolking en kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor Muiden 5 kilometer. De A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Zoetermeer en Blijswijk 3 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A13 daarna richting Rotterdam voor knooppunt Kleinpolderplein 10 kilometer.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 Jag vill berätta för dig att jag känner en båt Jag känner en båt Hon heter Anna, Anna heter hon Och hon kan banna, banna det så hårt Hon röjer upp i våran kanon Jag vill berätta för dig att jag känner en båt Som alltid vaktar alla som är här Och som ser till att vi blir utan besvär Det finns ingen Thank you.